Jan van der Putten met het NOS-journaal. De stroomstoring in de regio Amsterdam heeft grote gevolgen voor de treinen in de rest van het land. De NS adviseert reizigers om hun reis naar Amsterdam, Utrecht, Lelystad en Schiphol voorlopig uit te stellen. De problemen kunnen nog een groot deel van de dag duren. In Amsterdam hebben alle huishoudens en ook het Centraal Station inmiddels weer stroom. Tegen half negen zaten alleen nog in Zaandam 27.000 huishoudens zonder stroom. De gevolgen op de weg lijken mee te vallen. De spitstroken op de A7 en de A8 konden vanochtend niet open, want de matrixborden boven de weg werkten niet. Vooral op de A7 heeft het verkeer daar last van. Bijna drie jaar na het verdwijnen van vlucht MH370 is de zoektocht beëindigd. Dat hebben de Australische, Maleisische en Chinese autoriteiten bekendgemaakt. Het toestel van Malaysia Airlines is niet teruggevonden. In een gebied van 120.000 vierkante kilometer in de Indische Oceaan is er naar gezocht. Aan boord van het toestel zaten 239 mensen. In de loop van de tijd zijn enkele wrakstukken van MH370 aangespoeld voor de Afrikaanse kust. Familieleden van de slachtoffers zijn het niet met de beslissing eens en vinden dat er nog verder moet worden gezocht. De Australische regering wil pas verder zoeken als daar concrete aanwijzingen voor zijn en de exacte locatie van het vliegtuig is vastgesteld. De Consumentenbond en de stichting Consumentenclaim beginnen een rechtszaak tegen Philips, Samsung, LG, Panasonic en Toshiba. De bedrijven maakten verboden prijsafspraken over de productie van beeldbuizen. De Europese Commissie veroordeelde hen tot een boete van anderhalf miljard euro. Volgens de Consumentenbond en Consumentenclaim is dat geld niet terechtgekomen bij de consument. Het weer nog, zon en wolkenvelden, het vriest bijna overal. Later vandaag wordt het min 2 graden in het oosten tot plus 2 aan zee. De rest van de week rustig weer. In het zuidoosten nog een aantal dagen koud. In het noordwesten lopen de temperaturen vanaf morgen gestaag op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 10 kilometer, bijna een uur onthoud. En verderop bij Knoop het Watergraasmeer 17 kilometer, kost je nog eens een half uur. Na 4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam 18 kilometer. heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is daar dicht. Vertraging ruim een uur. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knoop het Raasdorp, 19 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd een half uur. Na 13 naar richting Rotterdam bij Delft-Noord, 4 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht, vertraging ruim een uur. De 27 van Breda naar Gorkum bij Avelingen. 13 kilometer, zo'n drie kwartier oponthoud. Na een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort 14 kilometer. De rijstroken zijn wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd meer dan een uur.